Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In zee in Indonesië bij het eiland Sumatra is een aardbeving gemeten met een kracht van 7. Het centrum van de beving lag op zo'n 60 kilometer diepte. De gevolgen zijn nog niet duidelijk. De Indonesische autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Mensen in het kustgebied in de regio Bantam moeten vanwege het tsunami-gevaar zo snel mogelijk naar hoger gelegen gebieden gaan. De melkweg wordt onterecht vaak afgebeeld als een kosmische pannenkoek. Uit onderzoek van een internationaal team van astronomen blijken de randen van het sterrenstelsel flink af te buigen. Waardoor die afbuigingen komen weten de onderzoekers nog niet. Mogelijk is de melkweg lang geleden uit zijn verband getrokken toen er een ander sterrenstelsel passeerde. In een huis in Zagreb in Kroatië heeft een man zes mensen doodgeschoten. Na een urenlange klopjacht door de politie heeft hij zelfmoord gepleegd. Zijn motief is niet duidelijk. Hij zou de ex zijn van een van de omgekomen vrouwen. De burgemeester van Zagreb zegt dat er geen sprake was van een terreurdaad. Tijdens de klopjacht werden grote delen van de stad afgesloten. Toen de politie de dader wilde arresteren maakte hij een einde aan zijn leven. En voor het eerst fluit een vrouwelijke scheidsrechter een Europese voetbalwedstrijd op het hoogste niveau bij de mannen. De Franse Stéphanie Frappard leidt op 14 augustus in Istanbul het duel om de Europese Supercup tussen Liverpool en Chelsea. Frappard was in april al de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de mannelijke eredivisie van Frankrijk. Op het WK eerder deze zomer floot ze ook de finale tussen Nederland en de VS. Het weer tot slot een gebied met felle buien en soms onweer trekt richting het zuidoosten over het land. Lokaal kan in korte tijd veel regen vallen. Maar af en toe schijnt ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Morgen eerst nog een enkele bui. Daarna is het droog met af en toe zon. En het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl they do. They smile in your face. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Honest, Where I start from I try and impart my wisdom A combination of truth and fear That's the way it's always been my father and his before him.